Katrien Straatman met het NOS-journaal. Belangenorganisaties, provincie Groningen en burgemeesters zijn pessimistisch over de versterking en sloop van huizen in het aardbevingsgebied. Uit een rondgang van de NOS langs betrokkenen blijkt dat ze weinig geloof hechten aan de belofte van toenmalig minister Kamp. Die bezoer vier jaar geleden de Groningers dat er 3000 huizen per jaar verstevigd zouden worden. De plannen lijken nu onderin een laten verdwijnen. Vrouwen leven langer en moeten daarom later met pensioen dan mannen. Dat zegt vertrekkend hoofddemograaf Jan Latte van het CBS... die vandaag zelf met pensioen gaat. De AOW is neutraal, maar de dood niet en die discrimineert wel, zegt hij. Latte was jarenlang verantwoordelijk voor het levensverwachtingscijfer dat de AOW-leeftijd mede bepaalt. Hij pleit op de dag van zijn vertrek bij het CBS voor een meer diverse berekening van de pensioenleeftijd die meer recht doet aan de verschillen tussen bevolkingsgroepen. In Californië hebben kiezers een rechter naar huis gestuurd via een recall vote, een terugroeping via de stembus. Het wordt in de VS gezien als een zeldzame stap. Het gaat om een zaak uit 2016 waarbij een student veroordeeld werd wegens aanranding met het doel tot verkrachting. De vader vroeg de rechter om een mildere straf omdat het leven van zijn zoon voorgoed was veranderd. In plaats van zes jaar, die werd geëist door de aanklager, koos de rechter voor zes maanden cel. De maatschappelijke woede daarna was enorm. Een hoogleraar van de universiteit waar de jong op zat... begon een petitie om de rechter uit zijn ambt te zetten. En dat is dus nu gelukt. Willem Asman heeft de Gouden Strop gewonnen... voor het beste Nederlandstalige spannende boek van het jaar. Zijn boek Enter is volgens de jury geschreven in een tempo... dat je naar adem laat happen. Ook wordt de stijl en de opzet van het boek geroemd. Enter is het eerste deel van een trilogie van Asman... over een organisatie die mensen een nieuwe identiteit geeft...